Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna een half miljoen mensen in Nederland hebben soms te weinig eten. Dat heeft het Rode Kruis uitgezocht. De hulporganisatie deed drie jaar geleden al eens onderzoek naar voedselnood... En nu weer, bijna 1 op de 10 Nederlanders zegt soms te weinig eten te hebben. Wat wij zien, wat toch wel enorm schrijnend is... dat we ook nu weer zien dat 450.000 mensen aangeven in voedselnood te zijn. En die ook aangeven, we hebben hulp nodig, maar we kunnen de hulp ook niet vinden. We hebben geen toegang tot de hulp. Ze gaan bijvoorbeeld niet naar de voedselbank. Volgens het Rode Kruis schamen mensen zich bijvoorbeeld heel erg. De hulporganisatie vindt dat de overheid aan de bak moet... om ervoor te zorgen dat mensen makkelijker hulp krijgen. De wapenexpert die bij de film Rust de wapens moest voorbereiden... krijgt anderhalf jaar cel. Zij maakte in 2021 een revolver klaar voor Alec Baldwin... en had die geladen met echte kogels. Met dat wapen schoot acteur Baldwin per ongeluk een cameravrouw dood. De wapenexpert wist niet dat er echte kogels in de doos met munitie zaten. En ook Baldwin moet voor de rechter komen. Hij was behalve acteur ook producent van de film... en is aangeklaagd voor dood door schuld. De gemeente Arnhem weet inmiddels waardoor er vorige week porno op het station te zien was. Op een scherm waar normaal de vertrektijden voor bussen staan... waren opeens beelden te zien van een man en vrouw die seks hadden. Volgens de gemeente stond een instelling in dat beeldscherm niet uit... waardoor mensen er filmpjes naar konden streamen. De borden werden snel afgeplakt met tape om te voorkomen dat meer reizigers de beelden zouden zien. En als je denkt dat de politiek bij ons er af en toe een chaos is... in Georgië gingen ze gisteren nog een tandje verder. Een parlementslid kreeg tijdens een debat een klap in het gezicht van een politieke tegenstander. De ruzie ging tussen pro-westerse politici en collega's die meer in het Russische kamp zitten. Zij proberen een nieuwe wet in te voeren die ervoor zorgt dat organisaties het moeten doorgeven als ze geld krijgen uit het buitenland. Tegenstanders zijn bang dat Rusland op die manier westerse organisaties buitenspel probeert te zetten om zo zijn eigen invloed in Georgië te versterken. En het weer nog? Nou, neem je paraplu maar mee als je naar buiten gaat. Een onstuimig dagje met pittige buien, met onweer, hagel en harde wind. Vanmiddag vaker droog en soms zelfs wat zon. Het wordt maximaal 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het zuidwesten komen zware windstoten voor. Op de A10 knopend Koenplein richting Watergaasmeer bij Zeeburg 4 kilometer file. En 9 Den heldere Alkmaar 4 kilometer file bij Bergen. En 4 kilometer op de N242 Mindermeer Alkmaar tussen Noordschouwwoude en Sint Pancras. Op de N247 Hoorn Amsterdam. De werkzaamheden zorgen voor omrijders op tussen Volendam en Broek in Waterland 10 minuten vertraging.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 Baby. just a moment away And I'm without you once again You laughed at me You said you never needed me I wonder you need van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Show reflections on the water More than darkness in the depths See him surface in every shadow On the wind I feel his breath Golden eye, I found his weakness Golden eye, he'll do what I please Golden eye But a bitter kiss will bring him to his knees You'll never know how I watched you from the shadows as a child tears the girls, they gather around him.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 Ondanks alle maatregelen om armoede te bestrijden... neemt het aantal mensen in voedselnood dus niet af. De mesaanval gisteren bij een kerk in Sydney... is volgens de Australische politie een terreurdaad. Een jongen van 16 jaar die stak een eh, priester en twee mensen in een kerk neer. Zijn daad lijkt religieus gemotiveerd. En wetenschappers in Australië hebben een nieuw ontdekte mierensoort vernoemd naar Voldemort, de schurk uit de Harry Potter films. De mier die leeft diep onder de grond en heeft daarom een bleek lang lijf, precies zoals Voldemort.